9 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Er komen meer agenten en marechaussee op internationale treinen en stations in Europa. Dat hebben ministers uit 10 Europese landen besloten... onder wie minister van de Steur van Justitie. Ze nemen deze maatregelen na de vereidelde aanslag op de Thalys. De bagage en identiteitspapieren van treinreizigers kunnen gecontroleerd worden. Dat gebeurt overal waar nodig is, zegt de Franse minister Cazeneuve. Meer details gaf hij niet. Wel zei hij dat hij wil dat Europese landen beter samenwerken op het gebied van inlichtingen en veiligheid in het Schengengebied. Drie uitgedroogde kinderen van vluchtelingen zijn in Oostenrijk uit een vrachtwagen gered. Ze waren bijna dood, zegt de Oostenrijkse politie. De kinderen zijn met hun ouders naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de truck is opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Er zaten in totaal 26 vluchtelingen in het lateruim gepropt. Toen de politie de vrachtwagen aan de kant zette, probeerde de Roemeense chauffeur te vluchten. Eergisteren werd ook al een vrachtwagen met vluchtelingen ontdekt in Oostenrijk. Daarin zaten 71 lijken. Drie jongeren zijn gewond geraakt toen ze aan het barbecuen waren op het strand bij Scheveningen. Iemand gooide spiritus op de barbecue, wat een steekvlam veroorzaakte. Eén slachtoffer is zo ernstig gewond dat hij naar het brandwondencentrum in Rotterdam is gebracht. De andere twee liggen in het ziekenhuis. De Nederlandse hockeymannen zijn in Londen Europees kampioen geworden. In de finale wonnen ze zeer overtuigend met 6-1 van Duitsland... de regerend Europees en Olympisch kampioen. Nederland had de vorige zes EK-finales tegen Duitsland allemaal verloren. De Nederlandse hockeydames krijgen zondag de kans om goud te winnen op het EK hockey in Londen. Zij spelen in de finale tegen Engeland. Het weer, vanavond in het westen kans op een bui. Vannacht kan het ook in de rest van het land gaan regenen.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 Zaterdagavond op ZFM. en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk... hier op ZFM Zandvoort, een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort natuurlijk. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B, een beetje pop... tussendoor het laatste shownieuws, de partyagenda en het team boven het beste plaat voor dansen. Het is vandaag zaterdag, natuurlijk 29 augustus... Heel druk weekend. Vandaag was ik eerst op uh, Mysteryland. Natuurlijk op het oude voormalig Floriade terrein in Hoofddorp. Vijfhuis heet het officieel. Het is, eh, ja, er zit er allemaal een beetje tussenin. En ook eh, ben ik in Hoorn geweest bij Outdoor Stereo. Weer een druk dagje. Maar eh, eh nu is het weer tijd voor muziek hier op CFM voor de opening horen we Sigala met Easy Love. Onderweg zometeen de laatste schedit van Major We Samen met Ellie Goulding en Terrence Riley met Powerful. Maar eerst hoor je Dave Art en Oliver Newton-John. Doet het niet? Op CFM voor tot middernacht zijn we bij met de lekkerste hits op je radio. You have to believe. that I to electricity. When you're close, I feel the sparks. Takes me high to infinity. We are Not the same, I am too reckless. I'm not trying to go in that niggas, they been doing too much flex. And they about to call the wrong attention. And I don't got no patience, no more testing. I do shit how I want, don't need no blessing. Exo niggas ain't nothing to mess with. Nobody stopping us from what we destined. And everybody around you is so basic. I'm never rocking white, I'm like a racist. I don't drink my liquor with a chasin'. Now money is the only thing I'm chasing. And some dope dimes on some coke lines. Give me head all night, come four times. Baby girl, just wanna smoke a pound. do an ounce, get some dick, tell her friends about it. Go tell your friends about it. About it. Go tell your friends about it. About popping pills, fucking bitches, living life so true. Last year I did all the politicking. This year I'ma focus on the vision. I think these hoes deserve another fixin'. I'm talking about the ones on the beginning. Don't believe the rumors, bitch. I'm still a use. I'm still rocking camo, I'm still rolling shooters. I'm a villain in my city. I just made another killing. I'ma spend it all on bitches. Everybody fucking, everybody fucking, fucking. Pussy on the house, everybody fucking, fucking. Man, I miss my city, man, it's been a minute. Am I, yeah, yeah, it, Cali was a mission. Cruise through the West End in my new Benz. I'm just trying to live life through a new lens. Driving by the streets I used to walk through when I had no crib, I guess you call that shit a mirror. van The Weeknd met Tell Your Friends. De laatste verschenen hit staat nog niet in de hitlijsten... maar ik verwacht dat die moment hier in Nederland door gaat breken. Hij heeft op dit moment een andere plaat, maar deze gaat het zeker ook goed doen, denk ik. En daarvoor horen we Major Laser, Ellie Goulding en Taurus Riley met Powerful. En die plaat, die staat er wel in de, in de, in de Nederlandse hitlijst. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je, Michiel Huisman. Die heeft getekend bij het Amerikaanse agentschap dat grote sterren... af. Eh, Angelina Jolie, Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Michael Douglas eh, vertegenwoordigd. Dus dat zit wel goed en met die Nederlanders in eh, Amerika. Rutger Hauer heeft ooit eh, de trend gezet en ja, er gaan er steeds meer. Pamke Jansen, die eh, doet het erg goed. De Nederlandse acteur, Michiel Huisman dus... Uh, die heeft natuurlijk al een rol in Game of Thrones. Hij schittert daarnaast Black Lively. Nee, hij schittert ook naast eh, Black Lively in de film The Age of Adeline. En wordt sinds kort vertegenwoordigd door United Talent Agency. Die UTA, dat meldt RTL. Dat is een van de grotere agentschappen. Ja, het manager eigenlijk, hè. De samenwerking kan nog een extra boost geven aan de carrière van Michiel. Hij verkeerd in goed gezelschap bij Utah. Dat ook eh, Harrison Ford, Owen Wilson, Channing Tatum, Kevin Hart, Anthony Hopkins, Uma Thurman, Martin Lawrence en nog veel meer de grote sterren onder zich heeft. Dus uh, eh, gaat nog eens wat worden met uh, Michiel Huisman. die kan zich toevoegen aan het lijstje van de bekende acteurs in Amerika. Er zijn er ook bij die het niet voor elkaar hebben gekregen. Kijk eens aan die gozer van, van Perry, van Goede Tijd, Slechte Tijd. Die, volgens mij eh, is het hem niet echt eh, goed gelukt allemaal. In ieder geval, ja. Ik, eh, ik zou wel willen, maar ook ik ben daar zeker niet geschikt voor. En Iron Maiden vliegt vliegt fans zelf naar Parijs. Hij heeft zo'n vliegbuffetje en hij heeft de fans allemaal naar Parijs gebracht. Dat is wel heel bijzonder natuurlijk, Bruce Dickinson die achter het stuur zitten van een mega Boeing we CFM Zandvoort, ik lul weer veel te veel. We gaan weer snel terug naar de muziek. Quintino, het een In een nieuw jasje gestoken. Hier is Devotion. plaatje van... Uh, eh, weet die dame ook alweer? Candy Staten, hè? You Got The Love. En daarvoor horen we muziek van Quintino met Devotion. CFM Zandvoort, een nightwalk, een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. Het is even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feesten dan allemaal gaande op deze zaterdag 29 augustus 2015. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Met het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur doet tot 5 uur in de ochtend. Intree 16 euro. En de lijn op. hij is er weer op. Raimundo, en dat doet het meteen helemaal solo. En hij krijgt een beetje hulp van MC Janto. Dat is allemaal vanavond in de Escape in Amsterdam. Het weekse Brainwash met Raimundo die we terug is van vakantie. Nou ja, vakantie. <laughs> Ja vakantie is 9 van de 10 keer in die pizza en dan staat hij daar ook weer achter de tekst. Dus, uh, En vanavond in E-Club en Lounge in Amsterdam hebben we Boudoir, boudoir moet ik zeggen. Boudoir. Met Bad Guys featuring eh, MC Genie. Kimberly Ramirez, Pascal Moreno, Giancarlo Relais en eh, Dior. Het begint om 11 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend. En dit reeks 15 euro. En je moet wel 21 zijn, belangrijke mededeling dus. Vanavond in Ape Club en Lounge Boudoir. En je moet 21 zijn. Dus als je 18 of 19 bent of 20, hoef je niet heen te gaan. Je wordt gewoon keihard geweigerd. En overavond in Air in Amsterdam. Mysteryland Afterparty, de officiële afterparty. Begint om 11 uur in Club Air. Dat zit er even voorbij uh, eh, Escapen, Oude It, met onder andere Rehab, Firebeats, Julian Jordan en East and Young. Dat is in Area 1 en in Area 2 Sven Prinsen en Michiel Tettero. Dat is allemaal vanavond in Air. De Mysteryland Official After Party. En vandaag hadden we ook het Wonderland Festival Outdoor. In het uh, Diemerbos in Amsterdam. maar natuurlijk ook Outdoor Stereo. Wat uh, om 11 uur ook alweer afgelopen is. En vanavond in de Melkweg het wekelijks feestje Encore. De pre-festival Turn-Up. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 in de ochtend. Intrace 10 euro. Met onder andere Full Crate, Snelle Jelle en Driva. En ook vandaag hadden we... Is nog bezig op de NDSM-werf. Het Volt Love Summer Festival. De 10-year anniversary. Begonnen vanochtend om 11 uur. En het eh, is eh, ook rond de klok van 11 uur vanavond weer helemaal afgelopen. Het feestje Volt. En een feestje iets dichter bij huis. De Party After mystery Mysteryland. Dus niet officieel officiële zoals in R, maar de Party After mystery Mysteryland. Vanaf 11 uur in de Stalker in Haarlem. Met de special birthday set van Mark T.M. Dat is allemaal vanavond in de Stalker. En tot zover partyagenda. Straks de 10 bovenbeste platen van de dansvloer. Maar nu is muziek Robert Schultz met Sugar. dan die officiële nieuwe remix van uh, eh, you, Yuga featuring Candy State met You The Love. En die andere was een of andere, andere een nieuwe plaat. Nou nieuw, een uh, importplaatje om het maar zo te noemen. White labeltje. En daarvoor horen we Luca de Bonaire met Wanna Say Yes, de clubmix. CFM Zandvoort en Nightwalk. Het is even tijd voor de team. boven beste plaat voor de dansvoer. Deze week op 10, Martin Salvage met de eh, Plus One doet hij samen met Sam White op 9. Oliver Helders met Shades of Grey. En op 8 Sam Veld, e DDX remix met Show Me Love. Op 7 Free Jack, Mr. Belt and Weasel met Somebody to Love. En op 6 Don Diablo met All My Mind. Op 5 die mooie plaat van Nora Pure met Salt Water 2015 Rework. En op 4 Calvin Harris met How Deep Is Your Love. Op 3 Twee topproducers, Fox Stevens en Kirby. En dan krijg je Hua. Deze week op twee. Antonia Giacca. Met Hey Sunshine. En Antonio heb je er straks ook al gehoord. Alleen nu dan met de plaat Hey Sunshine. En op één, Chesto, Fassi en Kashmir. De Don Diablo remix met Secrets. Dat is ook een oud plaat. Nou ja, oud niet, maar hè. We hebben een nieuw jasje meegemaakt. En die ga je nu horen. Chesto, Fassi en Kashmir met Secrets. Doe het nu hier op CFM Zandvoort. eating the night walk. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night go dancing. I wanna voor de Nightwalk. Het was Eats Everything featuring Tiga versus Audion met uh, Dancing Again. En daarvoor Sugarstar. Samen met Alexander met Hey Sunshine, nummer 2 in de 10 bovenbeste platen van de dansvloer. En daarvoor de nummer 1 in de 10 bovenbeste platen van de dansvloer. Chesto, Kashmir en Fasi met Secrets in de Don Diablo VIP Mix. En zo komt ook een eind aan het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen na de break. De Global Housewives met DJ Mauzo. En straks vanaf 11 uur gaan we naar Italië met DJ Kelly. Met de beste van de clubs uit Italië. Je hebt nog een paar stukjes muziek te gaan als we het gaan redden. Me Carmen, This Time It's My Life. En misschien nog eh, die plaat van uh, eh, Stevens Stevenson en Kirby met Hua.